Afgelopen zomer liet Vera Bergkamp weten dat ze stopt... en dus moet iemand haar baan overnemen. Het wordt Martin Bosma van de PVV of Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Dat het kan nog aardig spannend worden, vertelt verslaggever Mark Hamer. Ja, de nieuwe Kamervoorzitter moet natuurlijk een goede debatleider zijn... maar is ook het gezicht naar buiten, ook internationaal. De Bosma, goede debatleider, in het voordeel, internationaal gezicht van het parlement. Ja, zou je misschien meer bij eh, Van der Lee uitkomen. Maar ja, het is een goede testcase voor de nieuwe Kamer. Komende uren worden de twee ondervraagd door Kamerleden en daarna wordt er dan gestemd. De marechaussee heeft een man en een vrouw van 42 uit Haarlem opgepakt... omdat ze betrokken zouden zijn bij mensensmokkel. Ze zouden onder andere spullen hebben geïmporteerd die gebruikt worden bij mensensmokkel... zoals rubberboten, zwemvesten en buitenboordmotoren. Er zijn ook meerdere huizen doorzocht. Daar vond de politie allemaal auto's, munitie en meer dan 150.000 euro cash. Er zijn steeds meer incidenten in vliegtuigen, blijkt uit cijfers van de inspectie. Het gaat vooral om passagiers die onder invloed zijn en agressief worden tegen cabinepersoneel. Vorig jaar waren er 130 meldingen bij de marechaussee binnengekomen van incidenten in het vliegtuig. Dit jaar staat de teller al op 107 en de verwachting is dat dat er meer zullen worden. En een bijzonder gezicht in, de, in een grote hal in Maastricht. 2000 jongeren kregen daar gisteren een reanimatiecursus. En bij Maastricht denk je ook aan André Rieu. Nou, die was er ook bij. Zijn orkest speelde het liedje met het perfecte reanimatieritme. Staying Alive van de Bee Gees dus. Nou, deze jongen heeft in elk geval een hoop opgestoken. Ja, ik, vond het heel, eh, heel mooi om te zien hoe dat moest. En ik weet nu ook echt wat moet, ja. ja. En André, die kijkt er ook goed op terug. Nou ja, iedereen wordt ouder, dat weet je. De mensheid wordt grijs. Dus ik zou het ook fijn vinden als ik geholpen word vandaag morgen. En ik heb nog het weer voor je.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 for the holiday to live those happy thoughts again. say with you. I keep on wonder why. If this whole escapade, is it worth all? kerst Hoor je op ZFM. playing, records fijne dagen en een voorzitter.